Michel Koenen met het NOS-journaal. Een van de is een vrouw uit België, dat zegt de Belgische minister van Buitenlandse Zaken. Verder raakten drie Belgen gewond. bij de aanslag, waarbij een man in een gehuurde pick-up truck in de buurt van het World Trade Center inreed op voetgangers en fietsers, kwamen in totaal acht mensen om het leven, elf mensen raakten gewond. Burgemeester de Blasio spreekt van een terreurdaad gericht op onschuldige mensen. De politie schoot de dader van 29 uiteindelijk in zijn buik nadat hij tot stilstand was gekomen. Volgens Amerikaanse media is het een Oezbeek die zeven jaar geleden naar de VS verhuisde. Hij zou een briefje hebben achtergelaten waarin hij schrijft dat hij namens IS handelde. Een op de drie agressieincidenten in asielzoekerscentra is gericht tegen de medewerkers. Het merendeel van het personeel krijgt maandelijks te maken met agressie tussen bewoners of tegen henzelf, blijkt uit onderzoek van de Universiteit Twente. Het gaat om zowel verbaal als fysiek geweld. Het vaakst komt het voor in opvanglocaties voor alleenstaande minderjarige asielzoekers. Volgens de onderzoekers zouden de AZC-medewerkers extra trainingen moeten volgen om beter te kunnen reageren op verbaal of fysiek geweld. De gemeente Amsterdam ontkent dat de overleden burgemeester Van der Laan in het geheim een campagne heeft gevoerd tegen radicalisering. Het zou nooit meer zijn geweest dan een plan in tegenstelling tot wat Weekblad Elsevier beweerde. De campagne moest een tegengeluid bieden aan radicaliserende filmpjes en preken. Na het zien van een aantal proeffilmpjes stak Van der Laan de stekker uit het project. Het weer nog op de meeste plaatsen droog. De temperatuur daalt naar 7 tot 12 graden. Overdag vaak bewolking, alleen in het zuiden kan de zon af en toe even schijnen. In het noorden kan een bui vallen en het wordt een graad of 13.